4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Twaalf Italiaanse politici halen in een open brief uit naar Nederland... dat zich volgens hen niet solidair opstelt in de coronacrisis. De brief staat in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Nederland en enkele andere EU-landen willen geen extra geld vrijmaken... uit het Europees noodfonds voor landen die hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals Italië. Italiaanse politici roepen Duitsland op zich niet bij die groep aan te sluiten. De GGD verwacht niet dat het kabinet strengere maatregelen zal aankondigen vanwege de coronacrisis. Volgens GGD-directeur De Gouw is er weinig verschil tussen de nu geldende maatregelen en een lockdown. Vanavond geeft premier Rutte met minister De Jonge een persconferentie... waarin in ieder geval een verlenging van de maatregelen wordt aangekondigd. Die gelden nu tot 6 april. KLM wil de temperatuur van passagiers gaan meten, meldt NRC. De maatregel is bedoeld om de veiligheid van KLM-werknemers te vergroten. Personeel is bang besmet te raken met corona. Dat zou vooral gelden voor vluchten van en naar New York... waar het virus flink om zich heen grijpt. KLM vliegt nog dagelijks naar New York. Passagiers naar Singapore en Zuid-Korea worden op Schiphol al gecontroleerd op koorts... omdat die landen dat graag willen. Het NIOD gaat de rol onderzoeken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Volgens het instituut is er nauwelijks iets bekend over de geschiedenis van de VNG... in de periode van 1933 tot en met 1946. Daarom is het onderzoek van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang. Volgens NIOD-directeur Van Vree gaat het om het geven van rekenschap... met betrekking tot de vraag wat oorlog en bezetting voor het openbaar bestuur in Nederland hebben betekend. Het onderzoek moet in 2024 zijn afgerond. Het weer, de temperatuur ligt nu rond het vriespunt of een paar graden daaronder.